9 uur. Door Megens met het NOS-journaal. Het personeel van tientallen ziekenhuizen staakt vandaag. Op veel plekken kunnen patiënten alleen terecht voor spoedeisende hulp. Met de staking willen vakbonden een structurele loonsverhoging van 5% afdwingen. Ziekenhuiswerkgevers zeggen dat ze daarvoor geld nodig hebben van het kabinet... maar minister Bruins wil dat niet geven. De transportsector in Nederland was vorig jaar verantwoordelijk voor 12% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen... De luchtvaart nam bijna de helft van die uitstoot voor zijn rekening, blijkt uit cijfers van het CBS. Het wegverkeer stootte juist 8% minder uit en dat terwijl het aantal gereden kilometers flink is gestegen. Het is nog onduidelijk wat de identiteit is van de 25 verstekelingen... die gisteren werden ontdekt aan boord van een veerboot van Vlaardingen naar Engeland. De groep zat in een koelcel van een vrachtwagencombinatie. Toen de bemanning dat ontdekte is het schip teruggekeerd naar Vlaardingen. De verstekelingen hebben medische hulp gehad en zijn daarna meegenomen door de politie. NAVO-landen overleggen vandaag over het verdedigen van de ruimte. Veel lidstaten willen dat in het heelal hetzelfde gaat gelden als op aarde. Een aanval op één NAVO-land geldt als een aanval op alle 29 leden. Er zijn vooral zorgen over aanvallen op satellieten... waardoor bijvoorbeeld GPS-navigatie in gevaar kan komen. De Portugees José Mourinho wordt de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur... De Engelse club ontsloeg gisteren Mauricio Pochettino... vanwege teleurstellende resultaten in de competitie. De Champions League-finalist van vorig seizoen staat 14e in de Premier League. De Argentijn Pochettino zat ruim 200 duels op de bank als trainer van Tottenham, een clubrecord. Het weer, op veel plaatsen vriest het licht, ook kan het mistig zijn en zijn soms de wegen glad... De ochtend begint bewolkt vooral in het noorden is het waarschijnlijk nog lang mistig. Op andere plaatsen breekt later vandaag de zon door.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 Yeah, yeah. Funky. Uh-huh. Yeah, yeah. Funky. Yeah, yeah. Funky. Yeah. L'alliance va tellement. Vigna et Melka. L'esprit de l'alliance est. L'alliance sera tellement. Vigna et Melka. L'esprit de l'alliance est. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est un. Là, il y a de quoi avoir le cœur On mille mille morceaux car les villes, villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Uh-huh. Once you learn, you start to grow. Uh-huh. Once you grow, you start to know. Uh-huh. Respect yourself. du respect pour le Bang bang, boogie boogie, hoogie hoogie, haha Respecte l'ancienne école et sa descendance La nouvelle école a besoin de cette présence en France Le break est oublié et le rap est commercialisé Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries D'ART spécialisé Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité respect aussi à tous les funky de la planète Mais quand je dis funky Pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent, oui Le fond qui est un état d'esprit, sachez que l'oriental number ouais, on fait partie, je Magic in the mood, find yourself inside the grooves Music's what we really c'est la peta qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ 1 qui nous ont fait un et nous font danser un. Oh, oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow diamant hein? Voyage sur le sillon, hmm. en kilométrage illimité Et transmet le son, on l'a empêché puis pays, d'évoluer Mais pire dans le domaine, nous, sommes restés hmm. Acharné du respect du vinyle, tu le sais La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle Je passe comme Dinas Life's a bitch and then you die Voilà Zandvoort. Woensdag 20 november, 163 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 10 uur bij je. En we begonnen met Respect Yourself van Allianz Ethniek 1995. En wat is er veel veranderd sinds die tijd. Ook in de muziek. Luister maar, doe Lipa. crazy. Thinking about the way I Lipa hier bij ZFM waar het tien over negen is en de zon schijnt hard hier in Zandvoort. Buiten 0 graden op de officiële ZFM thermometer. En dit is Smokey Robinson. Thank mm-hmm. you. heette inderdaad. Hier bij ZFM waar het bijna kwart over negen is. Op de dag van de grootste staking in de zorg draaien wij hier lekker muziek. Het is mooi weer om te staken. De zon schijnt, blijft droog en we gaan lekker genieten. Een beetje 5 graden, maar je kunt lekker naar buiten nu. Wij gaan door met Amy Winehouse. sometimes I go out and I look across the water. And I think of all the things what you done. And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on your dinner, catch a I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere, change the color of your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? since I come home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger head and the way you light the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over Valerie? Valerie. me. the water. And I think about all the things, what you are doing? And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you light the day. bij de BBC in 2007, eh, alweer 12 jaar geleden. En eh, wie hebben we daar? I'm John Mayer and I'm ready to be a star. bij ZFM 8 voor half 10. En uh, ja, we gaan gewoon lekker op manier met Lisa Stansfield. Never mind the stars in the sky. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Mm. living shame. hand in hand So let them criticize cause they don't understand we got nothing to hide It's just love I've had enough of shy So let's go out and show them what we have inside There's no use holding desire. No. Lisa Stansfield. This is the real thing. Bijna half tien. Bijna tijd voor jazz is niet eng. Maar nog één plaatje voor die tijd. En die is van Geiken. Geiken Arnard, de voormalige zangeres van Hooverphonic. Hier is die, Offshore. Leuke plaat. was alone. Every time you need needed here, I need you so. I can feel your heartbreak well before. dort zu lernen sie Sen bind. the gods alliance, will bind us too. Marijke de voormalige zangeres van Hoevenphonic, offshore hier bij ZFM, waar het op 20 seconden na precies half tien is. En dan krijgen we... Juist. Jazz is niet eng. En vandaag in Jazz is niet eng heb ik een heel orkest voor je meegenomen. Nieuwe plaat van afgelopen zomer, Brenda Boyking weet er heel weinig over. Maar ze heeft dan een hele leuke plaat en die heet Hard Swing Traveling Man. En ik praat er niet doorheen, dat lukt ook helemaal niet, want orkest speelt zo hard. Daar gaan ze. It don't like that modern music, like the groove, a hard swing traveling man now. ten. Everybody knows he's a real fine, hard swing traveling man. Mr. Jack Daniels is his personal friend, cheats at poker and always wins. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name will smile, falls for his game. He's a love maker. He's a hard swing, hard swing traveling man. He's a hard swing, hard swing traveling man. Hard bop, bebop, confirmation, red top, hard swing traveling man. living man. England, Cuba, and Japan played his horn in every land. He's a heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Love maker. He's a hard swing, hard swing, man. around. Heartbreaker. Mama's baby, daddy's conversating with the lady. What a love maker. swing traveling. swing traveling man. swing traveling. swing traveling man. swing traveling. Hot swing traveling man traveling Live. Hier bij ZFM. En daarvoor hoor je Brenda Boyking met de Hot Swing Traveling Man in Jazz is niet eng. En we gaan even heel rustig doen. Het is mooi weer. En echt terug naar 1977. Saturday Night Fever. Hier zijn de Bee Gees. morning sun I feel you touch me in the De Saturday Night Fever. En hij blijft mooi. En hou je nou van film? Vanavond is er weer de filmclub Simon van Kolm. Met een bijzondere film. Ik weet er helemaal niets over. Het is een film uit Guatemala. Tembolores heet hij. Het is de openingsfilm van het World Cinema Festival. En eh, ja, het gaat over familie, religie, liefde. Eigenlijk alles waar het om gaat in het leven. Maar eh, ja, een mooie film schijnt. Goede waarderingen. Prijzen gewonnen. Vanavond bij de filmclub Simon van Kolm om half acht in het circus. Gaan wij door met Landunter van Herbert Grönemeyer. Nou ja, dit is Marco Pozzato, maar dat is ook goed. Hier is hij. Oeh, jij.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 Kwart voor tien geweest. En je weet het, dan gaan we altijd even gas geven. Het laatste kwartier van de uitzending. En we gaan het nu even letterlijk doen. Maar we gaan even terug naar zondagavond. Het kan nog wel.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 En rijdt hij zijn rondjes door Zandvoort. Wij gaan lekker door met Michael Jackson. Nog 10 minuten tot 10 uur. So always wanted a girl just like you. You're such a PYT. Pretty Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back? Right away, won't you, baby? Yeah. Jackson, PYT, Pretty Young Thing. dit komt van het album 25 jaar Thriller. En dat is ook alweer heel lang geleden. Ja, ja. Goed. Het is 5 eh, voor 10 en dan krijg je de meezinger, zoals altijd. En eh, ja, Roy is er, dus Tina Maarten. dat is toch wat ik het liefste wil. Ik kijk naar de zon en niet achterom, want de toekomst, gaat die begin vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes, maar er is niet zo mooi het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. Proost op het leven, geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen, ja we zijn eraan gewend. zingen. Proost op het leven, Tino Martin en René Verroger. Ja, en dan is het eh, bijna tien uur. Dat was het dan. Ik ben er maandag weer. Morgen is eh, Ger hier. Vanmiddag om 12 uur zitten Hans en Roy met een lunchprogramma hier. Leuke muziek, wetenswaardigheden, nieuwtjes. Allemaal over Zandvoort. Ondertussen schijnt de zon. Ga lekker naar buiten. Zorg dat je om 12 uur terug bent voor lunch. En lijkt het je nou leuk om mee te doen met eh, ZFM Zandvoort... De Formule 1 komt eraan. We hebben heel veel eh, verslaggevers nodig. We hebben mensen nodig die voor de redactie. We hebben mensen voor techniek nodig. En uh, vind je het leuk om in ons redactieteam te gaan zitten? Kom naar ZFM. Kijk op de site zfmzandvoort.nl. Je bent van harte welkom.